8 uur. Dit is al Negens met het NOS-journaal. Het aantal doden na de aardbeving in Atje loopt snel op. Tot nu toe zijn 54 lichamen geborgen. Reddingsteams hebben 26 zwaar gewonden gevonden. Veel mensen worden nog vermist. Er zijn veel gebouwen ingestort. De beving had een kracht van 6,4. Er waren zeker vijf naschokken. De paniek in het rampgebied in het noorden van Sumatra is groot... omdat de beving zich voordeed op de plek waar twaalf jaar geleden... de enorme aardbeving was, gevolgd door een tsunami. Daarbij kwamen 180.000 mensen om het leven. Het tsunami is dit keer uitgebleven. Toch zochten veel bewoners na de beving onmiddellijk hoger gelegen gebieden op. Een van de twee schepen die nog zoeken naar de verdwenen vlucht MH370 van Malaysia Airlines haakt af. Het Chinese schip keert terug naar de thuishaven in Shanghai. De zoektocht wordt nu alleen nog gedaan door het Nederlandse gespecialiseerde schip van bodemonderzoeker Fugro. Equator gaat zich eerst opnieuw bevoorraden in Australië. Daarna zoekt het schip met echoapparatuur verder op de bodem van het zuidelijke deel van de Indische Oceaan. Het kabinet doet te weinig om elektrisch autorijden te stimuleren, vinden PvdA en D66. Minister Kamp trekt nog eens anderhalf miljoen euro uit voor meer laadpunten. Maar PvdA en D66 vinden dat niet genoeg. Ze willen om de 25 kilometer een laadpunt, lage parkeertarieven, vrijstelling van tol en de garantie dat de accu het altijd goed doet. De voorlichting over het bevolkingsonderzoek naar darmkanker deugt niet, zeggen vier deskundigen in vakblad Medisch Contact. Ze vinden het verkeerd dat het RIVM voorlichting geeft en tegelijkertijd het onderzoek doet. In de brochure van het RIVM wordt selectief gebruik gemaakt van cijfers... en wordt niet duidelijk waarom mensen wel of niet moeten meedoen aan het onderzoek. De brochure wordt aangepast, zegt het RIVM. Het weer wisselend bewolkt, maar droog. Het wordt vandaag 4 graden in Groningen, 10 graden in het zuiden. Vooral in het zuidoosten laat de zon zich geregeld zien. Morgen blijft het bewolkt, is het zacht, met 8 tot 10 graden. Dit was het RIVM. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A4, Den Haag richting Amsterdam bij Hoofddorp. 18 kilometer file na een ongeluk. Twee rijstroken zijn afgesloten, vertraging ruim een uur. Ook een ongeluk op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Zaandam. 5 kilometer file. Ook daar is de vertraging ruim een uur. De linker rijstrook is afgesloten. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Velzen. 9 kilometer, kost je ruim 10 minuten. Geldt ook voor de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Bij Sliedrecht 3 kilometer file. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij Harningsveld-Giessendam 6 kilometer. Vertraging ruim een kwartier. Door de problemen op de A4 bij Hoofddorp loopt het ook vast op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knoop het Burgerveen 10 kilometer, vertraging ruim drie kwartier. De N44, Den Haag richting Wassenaar.